Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Horst in Limburg is een dode gevallen bij een auto-ongeluk. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Volgens de politie reed de auto afgelopen nacht tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens Hamas is er een akkoord bereikt met Israël over een staakt het vuren... om een eind te maken aan het opgeleide geweld op de Gazastrook. Israël heeft de berichten over het akkoord niet bevestigd. Bij Israëlische bombardementen zijn gisteren twee Palestijnse tieners om het leven gekomen... melden Palestijnse bronnen. Drie Israëliërs raakten gewond bij raketbeschietingen vanuit de Gazastrook. President Trump is van plan weer mee te doen aan de Amerikaanse verkiezingen in 2020. Het lijkt erop dat iedereen dat wil, zei hij in een nog uit te zenden interview met de Britse zender ITV. Trump vertelt in het interview ook over zijn ontmoeting met de Britse koningin Elisabeth afgelopen vrijdag. Volgens hem noemde de koningin de brexit een erg complex probleem. Cuba neemt het recht op privébezit en het bestaan van een vrije markt op in de grondwet. Staatsmedia hebben meer details bekendgemaakt over de eerste vernieuwing van de grondwet sinds 1976, die waarschijnlijk volgende week wordt goedgekeurd door het parlement. Ook in de nieuwe grondwet blijft de communistische partij oppermachtig in Cuba. Een voetganger is gisteravond om het leven gekomen omdat hij plotseling de snelweg A50 bij Best was opgelopen. Hij werd geschept door een auto en is met verwondingen aan onder meer zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk was de man een bezoeker van een muziekfestival dat naast de snelweg werd gehouden. Het weer, vandaag veel zon en weinig wind.